Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Het gaat goed met de verkoop van personenauto's en motorfietsen. De omzet van de autobranche was in het tweede kwartaal van dit jaar 5% hoger dan een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging kwam vooral voor rekening van leasebedrijven en bedrijven die de auto's zakelijk inzetten. Ook met garages en reparatiebedrijven ging het goed, net als de afgelopen twee jaar met een groei van 4%. De omzet bij motorverkopers steeg met 8 Alleen de handel in auto-onderdelen deed het minder, met een omzetdaling van 4 Zeker 16 medewerkers van de Amerikaanse ambassade op Cuba hebben onverklaarbare gezondheidsproblemen gekregen. Sommigen werden plotseling doof of ze kregen last van evenwichtstoornissen, hoofdpijn en misselijkheid. Ook een Canadese en gezinsleden van de Amerikanen werden ziek. Amerikaanse media zeiden dat de symptomen het gevolg waren van een akoestische aanval met een soort geluidskanon. Maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen voor gevonden. De autoriteiten op Cuba werken mee aan het onderzoek naar de oorzaak van de klachten. De man die wordt verdacht van het misbruiken van twee zusjes in de beeld... heeft in zijn cel een zelfmoordpoging gedaan. Hij ligt in het ziekenhuis. De 27-jarige man werd vorige week zondag opgepakt op verdenking van ontucht met de twee zusjes in de buitenschoolse opvang waar hij werkte. Na zijn arrestatie bekend, nadat zijn arrestatie bekend was geworden zijn er nog meer aangiftes gedaan. De Nederlandse hockeysters hebben gisteren de finale van het Europees kampioenschap bereikt. In de halve finale versloeg Oranje Engeland met 1-0. En de hockeyvrouwen nemen het zaterdag in de finale op tegen België. Het weer vrijwel overal droog met vannacht opklaringen kans op mistbanken bij 10 tot 14 graden.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 An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind change. change. far as the the